Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De oppositie in Soedan is het eens geworden met de regerende militaire raad over een overgangsregering. Die wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en een burgervertegenwoordiging. De oppositie zat sinds twee dagen weer om tafel met de raad na weken van gewelddadige protesten in het land. De banden onder caravans en vouwwagens zijn vaak te oud en versleten, zo blijkt uit een steekproef van belangenorganisatie BOVAG. Banden die ouder dan zes jaar zijn kunnen tot problemen leiden volgens de BOVAG, want na verloop van tijd slijt het rubber, ook bij stilstand en in de stalling. Ook rubberen gasslangen zijn vaak versleten. In Duitsland gelden snelheidsbeperkingen voor caravans met oude banden en op sommige campings worden caravans met oude gasslangen zelfs geweerd. President Trump heeft onafhankelijkheidsdag gisteren in het teken gezet van de grootste historie en prestaties van de Verenigde Staten. Onder het geronk van overvliegende straaljagers noemde hij Amerika sterker dan ooit en riep hij mensen op zich aan te sluiten bij defensie. Op 4 juli viert Amerika de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring uit 1776. Bestuurders in de zorg die frauderen hebben vaak een strafblad en zijn al eens eerder veroordeeld. Het komt vooral voor bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen. Dat zegt het informatieknooppunt zorgfraude. En dat pleit voor verder onderzoek naar de verschuiving van criminele activiteiten richting de zorg. En van wie vroeger droomde van een beroep als piloot, dierenarts of kapper... is 1 op de 5 ook in die sector terechtgekomen. Het CBS vroeg brugklasleerlingen in 1999 wat zij wilden worden. En nu blijkt dat de meest realistische jongensdroom timmerman was. 46% kwam ook zo terecht. En bij meisjes waren dat degenen die iets met kinderen wilden doen. Het weer nog. Vandaag veel zon, vooral in het, in het zuiden. De rest van het land eh, wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noordwesten en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.